Dat is wel even fijn, zegt de patiëntencoördinator. Deze ontwikkeling eh, voor twee dagen is gunstig. Het helpt ons bij het zo optimaal mogelijk spreiden. We hebben even meer patiënten kunnen vervoeren dan de overal aan was. Ehm, het is iets te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Dat er nu minder nieuwe ziekenhuisopnames zijn... zou te maken kunnen hebben met de nieuwe maatregelen die twee weken geleden ingingen. Maar pas over een paar dagen is dat met zekerheid te zeggen. Het RIVM meldt vandaag ruim 10.000 2000 nieuwe besmettingen, maar daar zitten ook nog cijfers van gisteren bij... toen door computerproblemen lang niet alle besmettingen doorkwamen. In heel Frankrijk luiden kerken hun klokken. Het heeft te maken met een aanslag vanochtend in en bij een katholieke kerk in Nice. Een man met een mes viel daar mensen aan, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, we weten dat er drie doden zijn gevallen, twee vrouwen en één man. Volgens de burgemeester van Nice is één van de slachtoffers, dat zou de vrouw zijn, onthoofd door de dader. Die dader zelf is neergeschoten en zou daarna eh, herhaaldelijk Allah Akbar geroepen hebben. Laat ook die burgemeester weten. Het was niet het enige incident. In Avignon heeft de politie een man doodgeschoten die Allah Akbar zou hebben geroepen en voorbijgangers bedreigden met een mes. En op het Franse consulaat in Saoedi-Arabië werd een bewaker neergestoken. Die is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Als FIFA-speler, dan ken je het wel. Je ultimate teamvormer door in het spel een verzameling voetballers te kopen. Je weet van tevoren niet welke spelers je krijgt. Dat lijkt te veel op online gokken, vindt de kansspelautoriteit. FIFA-maker IE moet het aanpassen, legt mijn economiecollega Nick Wouters uit. Die eh, digitale spelerskaarten die erin zitten, die moeten ze eruit halen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze iedere week 500.000 euro boete opgelegd. Dus eh, met een maximum van 5 eh, miljoen is dat. Dat moet het dwangmiddel zijn om het spel, ja, de spelmaker te bewegen, het spel aan te passen. De kansspelautoriteit probeert al jaren de lootboxes uit de game te krijgen. Voorlopig zijn ze ook nog niet weg. IE Sports gaat in hoger beroep.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 Maar ik heb papier en visie. Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren, ik stiek. Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven nog grap ik weet jou is het probleem, forever duurt niet nooit. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Tastes like strawberries on a summer evening And it sounds just like a song I want more berries and that summer feeling It's so wonderful and warm sounds just like a song far away Wisconsin with its moon.